Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat de invoering van de boete voor langstudeerders een jaar wordt uitgesteld. Volgens VVD-Kamerlid Lucas praten de coalitiepartijen over een plan van de SGP... om de maatregel niet dit jaar al te laten ingaan, maar pas in 2012. Ze zijn, ze zijn het daar in principe wel over eens, maar er wordt nog gekeken hoe het uitstel moet worden betaald. Lucas verwacht dat de partijen er voor morgen samen uitkomen. Dan is er een Kamerdebat. CDA-kamerlid De Rauwer staat sympathiek tegenover het uitstel, maar ook hij benadrukt dat er wel dekking voor moet zijn. Staatssecretaris Zijlstra wil dat studenten tijdens, die tijdens hun bachelor- of masteropleiding meer dan een jaar vertraging oplopen, 3000 euro extra collegegeld betalen. Op dat plan kwam veel kritiek, onder meer omdat veel huidige studenten dan in de problemen zouden komen. De Consumentenbond roept Unilever op gratis wasmiddel uit te delen. Het bedrijf moet de klanten volgens de bond compenseren omdat ze jarenlang te veel hebben betaald. Unilever heeft een boete van ruim 100 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie... omdat het bedrijf verboden prijsafspraken heeft gemaakt met andere bedrijven voor wasmiddelen. Omdat het in Nederland niet mogelijk is een collectieve schadevergoeding in geld te eisen... moet Unilever volgens de Consumentenbond zelf over de brug komen. Schrijfster Francine Omen heeft opnieuw de prijs van de jonge jury gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar boek Hoe overleef ik zonder dromen. Het gaat over dromen en nachtmerries waar je niet wakker uit kunt worden. Dit jaar stemde een recordaantal van bijna 10.000 jongeren van 12 tot 15 jaar op zijn of haar favoriete boek. Omen won de prijs van de jonge jury al vier keer eerder. Ze evenaart daarmee het succes van schrijfster Carrie Slee, die de prijs ook vijfmaal heeft ontvangen. Dan het weer, zon en stapelwolken. In het binnenland kans op een bui.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 Ik ontsnap na hun ontslag aan het werk in de transport- en logistieksector. Die intent